8 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Advocaat Galit Kassem wil dat de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten... de beschuldigingen tegen hem gaat onderzoeken. Gisteren meldde het AD dat Kassem ervan verdacht wordt... dat hij vijf jaar geleden informatie uit een politieonderzoek... heeft doorgespeeld aan de organisatie van Ridouan Taghi. Kassem ontkent dat ten stelligste, zegt zijn advocaat... Daarom heeft hij de toezichthouder van de advocatuur zelf gevraagd... om onderzoek te doen om zijn naam te zuiveren. In Den Haag zijn 37 mensen aangehouden bij betogingen... tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De demonstranten negeerden oproepen van agenten om uit elkaar te gaan. Er waren op meerdere plekken in de stad demonstraties... en per locatie mochten er maximaal 30 demonstranten zijn... en ze moesten anderhalve meter afstand van elkaar houden. Mensen die zich niet aan de regels hielden werden opgepakt... Ze demonstreerden niet alleen tegen de lockdownmaatregelen... maar ook tegen 5G en het kabinet als geheel. BOA's in de vier grote steden gaan in plaats van maandag nu op woensdag actie voeren. Ze zullen die dag geen boetes uitschrijven. Op die manier willen ze meer beschermingsmiddelen afdwingen... zoals pepperspray en een wapenstok. Directe aanleiding daarvoor is de mishandeling van twee BOA's op Hemelvaartsdag in IJmuiden. Op verschillende plekken bij de Belgische grens is verwarring ontstaan... door Belgen die familieleden wilden bezoeken. Gisteravond kondigden de Belgische autoriteiten aan... dat Belgen vanaf vandaag weer familie in buurlanden mogen bezoeken. Iets wat ze ruim twee maanden niet konden doen. Vooral aan de Franse grens was er veel onduidelijkheid. In Frankrijk zijn niet-essentiële verplaatsingen nog altijd niet toegestaan. Familiebezoeken mag daar dus niet. Waardoor veel Belgen bij de grens werden teruggestuurd. Het weer vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het niet verder af dan 9 tot 13 graden.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 In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. sit at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. room in a hotel, and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.